Het gaat dan bijvoorbeeld om leveranciers van lampen, kweekhokken of mensen die de elektriciteit aansluiten. Dat betekent dat ook growshops over vijf dagen strafbaar zijn. De vergunningen voor deze winkels komen op 1 maart te vervallen. Het evenement waarvoor drie omstreden imams waren uitgenodigd gaat toch door. Afgelopen week werd bekend dat het evenement in Rijswijk was afgelast... omdat door alle commotie het liefdadigheidsdoel volledig op de achtergrond was geraakt. Nu zegt de organiserende stichting dat de bijeenkomst op 8 maart... via een livestream kan worden gevolgd. En bij de uitzending kan een kleine groep mensen zijn. Waar de bijeenkomst zal zijn, wordt nog niet bekendgemaakt. De Franse overheid heeft de paspoorten ingenomen van zes burgers die van plan zouden zijn naar Syrië en Irak te reizen. Van veertig anderen zal het paspoort binnenkort worden afgepakt. Het heeft minister Cazeneuve bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat dit gebeurt sinds de antiterreurwetgeving in Frankrijk in november is aangescherpt. Volgens de minister is het bewezen dat de zes zich wilden aansluiten bij IS. VND mag de lonen niet verlagen van werknemers die lid zijn van een vakbond. Dat heeft de rechter bepaald. De rechtbank verbiedt alleen de loonsverlaging voor leden van FNV en CNV, de bonden die het kort geding hadden aangespannen. Volgens de rechter is dat onderscheid gemaakt omdat al niet kan worden vastgesteld of de bonden namens alle werknemers optreden. Het is de vraag of VND de lonen van niet-vakbondsleden nu wel gaat verlagen. Het concern is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het weer, geregeld zon, maar in de loop van de middag en avond komen er buien, soms met onweer.